Vijf uur. Jan van der Putten met het nos Show. President Obama heeft een hoopvolle State of the Union uitgesproken. Het was zijn achtste en laatste keer. De president wees onder meer op de sterke Amerikaanse economie en de gezondheidszorg... die voor meer mensen bereikbaar is geworden. Hij riep op tot hervorming van het politieke systeem. Dat moet minder worden beïnvloed door geld. Hij riep politici en burgers op niet in hokjes te denken, maar als Amerikanen. Obama wil verder dat de VS een leidende rol gaat spelen in de strijd tegen kanker. Laat Amerika het land zijn dat erin slaagt kanker de wereld uit te helpen, zei hij. Over de oorlog tegen IS zei Obama dat we niet moeten overdrijven en zeggen dat het om de derde wereldoorlog gaat. We moeten ze gewoon noemen wat ze zijn, moordenaars en fanatici die we moeten vernietigen, zei Obama. Het geweld tegen christenen neemt toe, zegt de stichting Open Doors. Vorig jaar kwamen wereldwijd ruim 7000 christenen door geweld om het leven. Dat zijn er 3000 meer dan het jaar ervoor. Het aantal vernielde of beschadigde kerken verdubbelde en kwam uit op ruim 2400. Open Doors maakt jaarlijks een ranglijst. Christenen worden het ergst vervolgd in Noord-Korea, Irak en Eritrea. In Nigeria vielen bij de vervolgingen de meeste doden, 4000. Het geweld is volgens Open Doors vooral gestegen door de opkomst van islamitische bewegingen als IS en Boko Haram. De laatste Nederlandse klanten die nog geld te goed hadden van IceSafe krijgen dat de komende dagen terug. Het gaat om spaarders die meer dan 100.000 euro op de IJslandse bank hadden staan. Belangengroep IceSaving heeft bekendgemaakt dat ook de laatste 15% van het uitstaande bedrag wordt terugbetaald. IceSafe ging in 2008 ten onder door de crisis. De bank had ook veel Nederlandse spaarders die waren afgekomen op de hoge rentes. Spaarders die minder dan een ton te goed hadden kregen hun geld al eerder terug. Het weer vandaag bewolkt en buien.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 deja vu, but I thought this can't be true, cause. Oh. 6.9 Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...